Uur. Ember Brandsen met het NOS Journaal. De advocaat van de Nederlander die gisteren in Indonesië werd geëxecuteerd... noemt de handelswijze van het gevangenispersoneel onmenselijk. Vandaag is Ang Kim Sui gecremeerd. Volgens zijn advocaat Bart Stapert mochten de nabestaanden... de schietwonden van het vuurpeloton niet zien en mochten ze Ang niet wassen. Ang kreeg de doodstraf voor betrokkenheid bij de productie van ecstasy. In een interview met de NOS noemt zijn advocaat Indonesië onbeschrijfelijk hypocriet. Hij zegt dat het land juist heel ver gaat om terechtstellingen van eigen staatsburgers in Maleisië en Saoedi-Arabië te voorkomen. Bij een brand in een appartementencomplex in het centrum van Deventer zijn zes mensen gewond geraakt. Ze hebben rook ingeademd. Een van hen is zwaar gewond. Alle acht appartementen in een portiek zijn ontruimd vanwege de rook. De brand ontstond in een van de kelders van het portiek, waardoor is nog onbekend. President Obama wil dat miljardairs meer belasting gaan betalen. In zijn jaarlijkse State of the Union, aanstaande dinsdag, zal de president voorstellen doen om allerlei belastingvoordelen voor de allerrijkste af te schaffen. De opbrengst gaat naar mensen uit de middenklasse. De republikeinen, die een meerderheid vormen in het congres, zijn tegen. In de Verenigde Staten heeft een man die zijn vrouw dood wilde schieten... per ongeluk iemand anders gedood. De schietpartij was gisterochtend in een winkelcentrum in Melbourne... in de staat Florida. De schutter pleegde zelfmoord. Zijn vrouw is licht gewond naar het ziekenhuis gebracht. UNICEF heeft een dringend beroep gedaan op de Mexicaanse regering om ervoor te zorgen dat de scholen in Acapulco weer open kunnen. Begin december sloten bijna 200 scholen in de badplaats hun deuren vanwege de onveiligheid en de terreur van criminele groepen. Volgens autoriteiten zijn er sinds november in Acapulco 21 leerkrachten vermoord. Het weer buien met kans op sneeuw. De temperatuur ligt dicht bij het vriespunt en lokaal kan het glad zijn. De rest van de dag is het bewolkt en kil met lange tijd regen of sneeuw.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 Mulder en Mulder. Het eh, vertrouwde soundtrackje waarmee ik de ZFM Jazz altijd graag wil beginnen. ZFM Jazz, goedemorgen luisteraars. Vandaag weer gevuld met eh, mooie dingen uit de platenkast van Peter den Boer die het ook presenteert. Mulder en Mulder, daarmee begin ik altijd. Omdat ik een warm hart toedraag aan... Eh, zowel muzikanten uit de regio als eh, Nederlandse muzici. Maar dat is inmiddels bekend. En mijn eerste blokje gaat daar dan ook over. Mulder en Mulder ook omdat uh, ik aandacht erop wil vestigen dat vanmiddag dus, eh, een optreden is in tennisclub De Glee met Mulder en Mulder. En waar zesje muzikanten ook van harte worden uitgenodigd. Als speciale gast is daar Wouter Kiers, maar daarover straks meer. Vandaag, zoals ik al zei, een blokje Nederlands. En ik ga van start met een eh, opname van de Millers in een uh, bezetting. Herman Schoonewald, Frans van Bergen, Matt Matthews... Koen van Nassau, Paul Ruijs, Arend Nijhuis op de bas... op de Molenaar gitaar, Tony Nusser op de drums... in het nummer Coquette. Thank you. De Millers. Koket. Ik wil nu eens laten horen van eh, twee Nederlandse toppers... die eh, samen op de cd zijn gezet zonder verdere begeleiding. En dat zijn eh, Pim Jacobs... die als begeleider te horen is van Rita Reis. Rita Reis overleden in 2013. Die gaan we nu beide horen in... Een nummer van Brown, De Silva en Henderson. You're the cream in my coffee. You're the cream in my coffee. You're the soul. you you Cream in My Coffee. Rita Reis samen met Pim Jacobs. Ik ga haar nu nog een stukje laten horen. Uh, Rita Reis met een uh, fantastisch combo... waar de bariton uh, bovenuit spettert. Eh, uit de cd Het Beste van Rita Reis. Het nummer Gone With The Wind. Today's kisses are still on my lips. I had a lifetime of heaven at my fingertips. Now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart. Gone with the wind. The gladness that filled my heart in the Rain. Beetje toepasselijk vandaag. Door het trio van Dave Brubeck. Een opname uit 1956. Typisch Brubeck. Met de eh, muzikale grappen altijd in zijn stukken. En in dit geval de verdubbeling van het tempo. En dan weer terug naar het oude tempo. En dat een paar keer herhalen. ZFM jazzluisteraars weten dat wij ook een warm hart toedragen aan eh, vocalisten. En in dit geval wil ik iets draaien van Dinah Washington. 39 jaar oud geworden. Gestorven aan een overdosis uh, afslankpillen. Omdat ze heel de leven tegen haar eh, overgewicht vocht. Is uh, acht keer getrouwd geweest in dat korte leven. Maar heeft fantastische dingen op de plaats gezet. Waaronder I Get a Kick Out of You. champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all So tell me why should it be true That I should get a kick out of you Some get a kick from champagne sure that if I took even one sip, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every clear to me. You obviously don't adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick out of you. <laughs> Diana Washington. I got a kick out of you. Zij heeft eh, ook nog prachtige opnamen gemaakt met uh, Brooke Benton. Brooke Benton die oorspronkelijk uit de, eh, de gospelwereld kwam. En zich vervolgens begaf in de, in de mengeling van jazz, rock and roll, rhythm and blues. En wij gaan hen samen nu horen in een stuk I Believe. that somewhere in the darkest night a candle glows I believe for everyone who goes astray Someone will come. the storm or the smallest prayer will still be heard a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the stars. was eh, de big band van Artie Shaw met A Foggy Day in London Town. Artie Shaw, die eh, in één klap wereldberoemd werd in 1938... toen hij een eh, stuk van Cole Porter op de plaats zette. Het nummer Begin the Begin, dat was dan ook gelijk het begin... van zijn onwaarschijnlijke carrière. Hij is in de periode 1935-45 eh, door het leven gegaan als de koning van de klarinet. En later natuurlijk van de troon gestoten, een beetje, door Benny Goodman. Eh, wat is er over bijzonders te vertellen? Ja, sommige mensen hebben bijzondere dingen. Eh, <laughs> hij is drie keer getrouwd geweest. Op zich niet bijzonder, maar wel dat hij steeds met een actrice was. Eerst met Lana Turner, daarna met Ava Gardner en vervolgens met actrice Evelyn Keynes. Het zij zo. ZFM Jazz gaat nu iets laten horen van Coleman Hawkins, de stersolist eh, bij Ellington. En dat is het nummer Sweet Lorraine. Ja, dat was uh, Sonny Stitt. En eh, met het stuk The Sharp Edge. Sonny Stitt is begonnen bij de big band van Billy Eckstein. Eckstein en later heel veel gespeeld met Bud Powell. We gaan nu naar Oscar Peterson, Blue Moon. Oscar Peterson was dat. ZFM Jazz eh, weet dat er eh, veel van de luisteraars... ook buiten het luisteren naar dit programma geïnteresseerd zijn in jazz. En dat wel eens links en rechts live willen horen. Nou, vandaag kan dat op verschillende plekken. In eh, de reeks concerten die meer jazz geeft... speelt vandaag in Nieuw-Vennep in de rustende jaren het trio van Diana Beerta, zangeres, pianiste. En in uh, Hillegom speelt onze eigen Adam Spoor in De Zuilen aan de Zandlaan. In het proeflokaal van de Jopenkerk. Het proeflokaal van de Jopenkerk. Dat is in de Waardepolder speelt de Big Band Cabanza. Ook niet mis. In het Wapen van Bloemendaal speelt de Robert Housefield Blues Band. En als we dichter bij huis willen blijven. Vanmiddag speelt Mulder en Mulder met een aantal gastmuzikanten. Waaronder Wouter Kiers, de fantastische tenorsaxofonist. Gewoon bij ons in de Glee, tennisclub de Glee. Gratis toegang, gratis parkeren. Eh, aan de Kennemerweg. Vanmiddag allemaal. En al die muzikanten zijn wellicht min of meer ooit geïnspireerd door Lester Young die we nu gaan horen met I Got Rhythm. kunnen we niks aan toevoegen. Daar wordt gemusiceerd, zullen we maar zeggen. Het is tijd voor eh, een slow nummer door de big band van Harry James. Harry James die eh, wordt beschouwd als aanhalingstekens openen... de ontdekker van eh, Frank Sinatra. Hij heeft een big band gehad waar hij veel furoren mee maakte. Fantastische dingen deed. En wij gaan hem nu horen in een slow nummer... Up a Lazy River. James met de eh, Up a Lazy River. ZFM Jazz, luisteraars. Eh, eh, het eerste uur zit er al weer bijna op. En we gaan zometeen u graag meenemen naar nog een uur. Tweede uur ZFM Jazz. Dat komt na het nieuws. We gaan nu nog een stukje horen van een band uit Praag. Wie veel reist, komt veel orkesten tegen. En zo kwam ik tegen de Senior Dixieland Praha Jazzband... met uh, zang van mevrouw Marketa Limonova.